Met het NOS-journaal. De medische staf van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... maakt zich zorgen over de veiligheid van patiënten. Die moeten in korte tijd allemaal worden overgedragen aan andere ziekenhuizen... ook de duizenden patiënten van de polyklinieken. Daarbij kan van alles misgaan, bijvoorbeeld in de communicatie. Ook kan het gebeuren dat patiënten met klachten niet meteen onderzocht kunnen worden... waardoor ernstige kwalen pas later worden ontdekt... Het Parool meldde dat een patiënt die zware chemotherapie moest ondergaan... naar een verkeerd ziekenhuis werd gebracht. Maar de curatoren van het Slotervaart zeggen dat die fout niet levensbedreigend was. De Nederlandse staat geeft volgend jaar groene obligaties uit. Dat schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer. De opbrengst is bedoeld voor duurzame uitgaven, zoals energiebesparende maatregelen, investeringen in het spoor en de ontwikkeling van duurzame energie. Het ministerie van Financiën wil er de ontwikkeling van een groene kapitaalmarkt mee ondersteunen. Nederland wordt volgens het ministerie naar verwachting het eerste land met een triple status dat een groene staatsobligatie uitgeeft. Op de A2 is bij knooppunt Oude Rijn bij Utrecht in de avondspits een groot ongeluk gebeurd. Vijf personenauto's en twee vrachtwagens botsten op elkaar. Er zijn meerdere zwaar gewonden. De A2 blijft in noordelijke richting een groot deel van de avond afgesloten. Een agent in opleiding is geschorst omdat hij wordt verdacht van mishandeling. Hij zou zondag in het uitgaansgebied van Tilburg een man hebben geslagen en gewond hebben achtergelaten. Dat gebeurde in privé-tijd, maar de agent in opleiding had zich wel kenbaar gemaakt als politieman. Hij is nu geschorst in afwachting van ontslag. De recherche onderzoekt het incident. Het weer. In het zuiden en westen kan vanavond wat lichte regen vallen. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen is er eerst soms zon. Later neemt de bewolking toe en valt er opnieuw lichte regen. Het wordt 13 of 14 graden. Vrijdag wisselend bewolkt met af en toe een bui en een graad of 11.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 Almost gave it away. Would you hear me out if I told you I was terrified for days? Thought I was gonna break. Oh, I couldn't stop it, tried to Dus Het meisje dat uh, tot tranen aan toe beroerde. die hoorde haar nieuwe single op Wave, Light On. Aanstaande vrijdag begint de kaartverkoop van een concert. 25 februari in Paradiso. Maar ja, als je bij de radio werkt, dan eh, heb je wel eens een voordeeltje. Dus mocht je heel graag naar het concert toe willen... Ehm, ik kan vandaag en morgen al eh, een kaartje voor je kopen. Dus laat het even weten als je daar interesse in hebt. kan via Twitter... Mijn naam is Rob de Grill, Aangenaam. Het tweede uur van New Wave. Ehm, eh, ja, dan is altijd het muziekalfabet aan de beurt. Voor vanavond ben ik eh, aanbeland bij de letter D alweer. Ik ben op zoek naar een artiest waarvan de voornaam of de bandnaam met de letter D begint. Een liedje dat titeltechnisch gezien met de letter D begint. En de combinatie, dus een D-artiest die een D-liedje gemaakt heeft. Laat het even weten. Er staat inmiddels een eh, bericht op uh, de Facebookpagina van Wave Radio. Maar daar kun je je reactie natuurlijk ook even achterlaten.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 Wombats en Let's Dance to Joy Division. Eh, weef met Nieuw weef het radioprogramma elke woensdagavond tussen 7 en 9. Met nu op de radio de mooiste stem van Nederland, Arthur Adam. <laughs> Nou, nou, nou, nou dat is een mooie aankondiging. Ja. Goedenavond. <laughs> Goedenavond. Ja, als je praat klinkt die ook zo mooi. Nou, dank je. Ja. Hoe is het met je? Uh, nou, goed. Ja. Met jou? ja, met mij is het ook eh, prima. Jij bent eh, muzikaal erg actief weer hè, deze, dit jaar. Eh, ja, ik heb net mijn, mijn tweede ding alweer uitgebracht. Ja? na een bandplaat met de band Aas. nou, een solo-EP. En ben ook nog voor twee andere dingen weer uitgebreid aan het schrijven. Dus lekker druk weer. Oké. Okay. gaat dat ook nog dit jaar verschijnen? Nee, nee, nee. Eén plaat die hoop ik ergens in het najaar van 2019 uit te brengen. En de andere is eh, gewoon nog eh, bijschrijfwerk. Weet ik nog niet hoe dat eh, gaat verschijnen. Oké. Ja, en ehm, die nieuwe EP, ja, ja, Die, die bracht je afgelopen zaterdag uit. Ja. Dat is natuurlijk al lekker afwijkend, want we hebben tegenwoordig New Music Friday. Iedereen brengt op vrijdag zijn, zijn nieuwe muziek uit. Oh, echt waar. Maar jij dacht, ik doe het lekker op zaterdag. Ja, dus ehm, ik heb het eh, bij deze EP een beetje low-key gehouden. Ehm, ik had gewoon zin om hem te maken. En toen dacht ik van, oké, wanneer kan ik hem dan uitbrengen? En dat viel dan net in de herfstvakantie. En toen dacht ik, ja, maar zaterdag ben ik weer thuis. Dus dan breng ik hem wel zaterdag uit. Het is echt zo, zo super praktisch is het allemaal. Ja. Is het, eh, het schrijven en opnemen ook zo praktisch gegaan? Ehm, nou ja, in, eh, de, het schrijfproces is eh, wel eh, dus niet echt eenduidig of zo. Want ik heb de liedjes in de afgelopen vijf jaar bij elkaar gepend. Ehm, maar ze pasten steeds nergens bij. En op een gegeven moment kwam ik afgelopen juli erachter dat ze wel bij elkaar pasten. En toen dacht ik van nou, dan moeten ze maar samen op één EP uitkomen. En toen is het heel snel gegaan. Oké, dus dat is grappig. Want die heb je ehm, eh, niet, niet samen met elkaar zeg maar, geschreven in een korte periode? Eh, nou, ik heb eh, twee van de zes liedjes heb ik, die zijn relatief nieuw. En er zit één liedje bij waar ik in 2010 aan begonnen was. En wat wel in mijn hoofd bleef spoken, maar de hele tijd maar niet afkwam. en toen ik bedacht, nou ik ga misschien die EP maken, kwam het liedje van 2010 ook weer naar boven. En plotseling snapte ik hoe ik hem moest afmaken. dus het, het, zit al in één creatieve flow. Maar het zijn niet allemaal nieuwe liedjes. Ja, en, en wat, is de, eh, wat hebben de liedjes met elkaar gemeen? Ehm, dat ik ze eh, allemaal zelf kon indrummen. Ehm, dus het is wel eh, best wel een drum- en beat-georiënteerde plaat. Maar dan toch wel weer dat er de hele tijd gekke maatsoortjes in zitten. En daarnaast ook wel dat het best een optimistisch plaatje is. Ja, en eh, vandaar waarschijnlijk ook dat de titel eh, van de EP Dancers is geworden. Oh, en dat heeft het ook nog gemeen inderdaad. Er zit, uh, in alle liedjes zit ergens een verwijzing naar, eh, naar dans in. dus uh, zit in twee liedjes zit een verwijzing naar tango. En in de eerste wordt... Uh, een deel van het leven beschreven als het instuderen van een balletoefening. Uh, nou, dus daar, eh, dat is ook een terugkerend thema, maar dat meer textueel. Ja, en dan kan het natuurlijk eigenlijk ook niet uitblijven dat ze een keer live eh, uitgevoerd gaan worden. Eh, ja, maar wanneer dan is me nog niet echt bekend. Ehm, maar ik wil dat wel gaan doen, maar ik heb al zoveel projecten. Dan zou ik hier ook weer een band voor moeten verzamelen. <laughs> Ja, dat kan. Maar dat zou dan misschien wel 2019 worden. Ja, nou, voorlopig eh, kunnen, we ze, eh, kunnen we digitaal eh, in ieder geval van ze genieten. Ja, dat was de bedoeling. Ja, wij, gaan er eentje van draaien op de radio. Nou, welke? mijn keuze is gevallen op Out of the Woods yet. Ah, cool. Ja, vind ik echt. Een lekker radioplaatje zit het ook. Nou, fijn om te horen. Ja, vind ik zelf eigenlijk ook wel. Ja. Nou, wie weet gaan de mensen thuis er wel op dansen. Weet je? Dat horen we altijd pas achteraf hier. Ehm, ik hoor het dan ook graag achteraf. Eh, als mensen nog eh, gedanst hebben, dan eh, wil ik dat ook graag weten. Dus dan zoek me maar even op op Facebook of op Twitter of zo. Ja, als ik leuke filmpjes tegenkom, dan zal ik ze <laughs> nog wel even naar je doorsturen. Heel leuk. En heel veel succes met alle andere projecten. Dankjewel en jij ook succes met je programma. Ja, en fijne avond. Doei. We dance our Ask me if it's just a game. lie. I seriously hope so. Are we going to the movement this time? We dance our routine if it's just. we go through prima liedje om te draaien, met dat heerlijke weer van de laatste tijd. Imagine Dragons and Thunder op Wave. En eh, ja, je hoorde zojuist ook nog Arthur Adam over zijn nieuwe EP Dances. En we draaiden ervan Out of the Woods yet. Straks over een eh, minuutje of tien het muziekalfabet. Letter D staat vanavond centraal. Um, ja, ik krijg zelfs eh, een soort van chanteerberichtjes van... je gaat toch wel mijn inzending eh, draaien. Want misschien heb ik dat concept nog niet helemaal eh, goed uitgelegd. jullie mogen inzenden wat jullie willen, maar ik bepaal wat er op de radio komt. En ehm, ja, voorwaarde daarbij is ook dat de naam van de artiest... de voornaam met de letter D begint of de bandnaam... Ik ben ook nog op zoek naar een liedje waarvan de titel met de letter D begint. En een combinatie. Het is dus dan een D-artiest die een D-liedje gemaakt heeft. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh. oh, oh Fast. We are like blades of grass. We come to prime, and in time we just wither away. And it all changes. My view of the looking glass won't catch the Only photographs remind us of the passing of days. Oh, nothing stays the same from yesteryear. See, I recall being afraid of the dark and holding on to teddy bears. I'd wrap myself in blankets just to cover me from fears that was then, and now I'm here. And the night is mine, so hear me. 17 advice, and yeah, I guess that sounded nice when I was 10. 17. Mijn West Friesland, mijn week. Tot die eh, historische driehoek die je hier hebt, horen en met een blik. Ja, dat, dat, dat is toch aantrekkelijk. Mijn West Friesland, mijn I've set myself up for falling. I'll keep on falling till it hurts. I lay down all my sorrows. I've paid my dues along the way. Even though I know it's gonna take some time, I ain't ever gonna compromise. Cause aiming high is never easy I know that there's a price to pay, but I'll try real hard not to suffocate. I will stick to the core. I guess I. just a little bit longer. the sweetest temptations won't get me down on my knees. Even though I know it's gonna take some time, steady on steady is how I climb. You know I've seen it all before a price to pay, but good things come to those who wait. I will stick to the core. That's our hope. just a little bit longer. I might regret it if I give it up now. Come to just a little bit longer. Ga je keer naar zo'n voorronde van The Voice? Doet er iemand zijn muil open? Komt deze stem eruit? Was Stephen Morrison a Little Bit Longer. Het is zijn nieuwe single op Wave. Heerlijk hoe hij het oude soulgeluid eh, omarmd heeft. We gaan beginnen met het muziekalfabet. Eerste inzending is van Ibo. Hij kwam met Dick Dale als D-artiest. Ah, die heeft wel eens een paar eh, nummertjes geschreven voor een eh, niet verkeerde film. Uit Pulp Fiction, Missaloo. ondansbare uitzending wordt het zo, hè? Dick Dale, Lou uit de film Pulp Fiction op Wave. Dan het D-liedjes, ingezonden door eh, Jesse. Ilias op de beat. Ilias op de beat en Moula B in het... D-liedje D2. Alleen net de D2. Ilias op de beat. Fully in die D2. Alleen net de D2. In die Volvo D2. Jij deed één, maar ik deed twee. Jij deed één, maar ik deed twee. Ah, jij deed één, maar ik deed twee. Ah, poelie in die D2. Ah, jij deed één, maar ik deed twee. Jij deed één, ik deed twee. je in die D2. Noncha in die VW. Drukjes in die MB. Als ze kom niet dichtbij, want ik neem mee. Zoals ik inpak. Kom volledig inpak. Alles D2, alles intact zie me op screen Stuur me geen foto ik screen In de stuur met Ilias, we zoveel illegaal alsof ik Ili was Ben ik die illegaliseer? je, ik illegaliseer Ik wat ik minimaliseer, terwijl jij minimaliseert Hier is alle soorten wit en alle soorten heef Hier is alle soorten bruin en alle soorten beest Ik voel ik die voor mijn Canadees Jongen domme hagenees Jullie mannen zijn opeens Jullie mannen die zijn net Mijn mannen draaien met effect Ik voel me net om dag gewet Ik pak die money en ga get Ja Nigga, vraag hem maar aan web. Ik kom fully D2, ik zag je d 1, maar ik D2. Fully in die D2. Ba Baling net de D2. In die Volvo, D2. Jij deed 1, maar ik deed 2. Ah, jij deed 1, maar ik deed 2. Ah, jij deed 1, maar ik deed 2. Ah, fully in die D2. Ah, jij deed 1, maar ik deed 2. Zeker, maar fully in die D-DOS. Zeker man, balling net de ethos. Zeker man, ja, ja, ga op die peestos. Zeker man, kijk uit voor ik die AK-bos. Zeker man, zeker, zeker, zeker man. Je bent geen G, je bent een lieve man. Je vrouw is lelijk broertje, niemand wil er. Ah, ze is alleen lekker met een Snapchat filter. Al die vogels komen door je kont, bitch. Je bent niet hassen, je bent homerson. Ah, je bent geen AHA, je bent Lidl. Lidl. Je krijgt geen saaf, je krijgt een pimo. Daar is Titi, hij is nat, nice. nice. Ik heb die magnum, jij bent soft, ijs. Automatisch, zonder koppel. Rode zon, rode gortel. Fully in die D2. Papa baling net de D2. In die Volvo, D2. Jij deed één, maar ik deed twee. Jij deed één, maar ik deed twee. Ah, jij deed één, maar ik deed twee. Ah, je in die D 2 Ah, jij deed één, maar ik deed twee. Dikke maar. Ja, deletje voor eh, vanavond ingezonden door Jesse, D2. En dan is er ook nog een hele mooie D-combinatie eh, ingezonden door Bob. Nou, op zich hebben we nog wel tijd om, om nog een tweede decombinatie combinatie eh, te doen. Die is door Maya ingezonden. Maar laten we eerst maar even naar deze gaan luisteren. De dijk en dansen op de vulkaan. het ook nog eens een live versie te zijn. De decombinatie ingezonderde Bob de Dijk en dansen op de vulkaan. En Maya heeft ook nog een decombinatie ingestuurd. En ook nog eens Nederlandstalig. Zullen we die draaien? Doe maar! mee maar er komt gewoon helemaal niets uit. Ja, dat was hem alweer het muziekalfabet voor deze week, de letter D. Volgende week staat de letter E centraal. En, en daar kun je natuurlijk al eh, voor insturen als je dat wilt. Uh, kan via Twitter, Rob de Gril. En ik heb er ook helemaal geen probleem mee als je mij op eh, Facebook opzoekt. Ik bedoel, Mark Zuckerberg <laughs> weet ook al alles van me. Ehm, ja, en dan voor volgende week is er dus een artiest waarvan de voornaam of de bandnaam met de E begint. Een liedje dat met de letter E begint, titeltechnisch gezien. En een combinatie. De E-artiest die een E-liedje gemaakt heeft voor volgende week. je bent toch niet allemaal voor vanavond hoor. Onder andere dit eh, fijne singeltje van Charlie Poet heb ik voor jou. The Way I Am. Yeah, maybe I'ma get a little anxious. Maybe I'ma get a little shy. Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide All I wanna do is just hold somebody But no one ever wants to get to know somebody I don't even know how to explain this I don't even think I'm gonna try And that's okay I promise little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. Cause all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure. That's okay. Baby, that's okay. trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. Mijn eerste singeltje was zo'n stom liedje over Marvin Gaye. Toen haatte ik hem wel hoor, maar inmiddels hou ik van Charlie Poet. Nog één liedje dan, de comeback van Josh Groban op Wave. Hier is Granted. Tot volgende week en blijf luisteren. never stop running, you won't fall behind. as it seems till it all falls apart. If you have a dream.